Ik zoek je sporen in het warme zand van Mallorca, van Mallorca. Ik ben jou verloren op dat mooie strand. Op Mallorca lagen wij handen. in gespoeld. Op Mallorca heb ik de liefde gevoeld. Mijn vakantie was weer voorbij. En je zei nog, blijf hier bij mij. Maar ik wilde terug naar Nederland. En in gedachten zie ik ons weer op het strand. Ik zoek je sporen Op Mallorca lagen wij hand in hand. Maar de zee heeft je sporen weggespoeld. Op Mallorca heb ik de liefde langzaam vormen raar. En in gedachten roep ik je naam. Ik pak mijn koffer en ik vlieg terug naar jou. Want op Mallorca wacht de vrouw waar ik van hou. zoek je sporen in het warme zand van Mallorca, van Mallorca. Ik ben jou verloren op dat mooie strand.